en een voorspoedige start. Dik Haak met het NOS-journaal. Uitzendbureaus discrimineren steeds minder vaak. Dat zegt brancheorganisatie ABU in reactie op een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dat Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden... nog altijd veel minder snel een baan krijgen via een uitzendbureau dan autochtonen. Volgens de ABU is in een jaar tijd het aantal gevallen van discriminatie met 30% verlaagd. Zo werken de grotere uitzendbureaus vaak niet mee aan het verzoek van werkgevers om alleen autochtone werknemers te werven. Veel andere uitzendbureaus doen dat wel, omdat ze bang zijn klanten te verliezen, zegt de brancheorganisatie. In Zuid-Afrika zijn zeven verdachten opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op het congres van het ANC. Op het congres in Mangoan, dat gisteren werd geopend, wordt de nieuwe partijleider gekozen. Volgens de politie wilden de verdachten een bom laten ontploffen in een van de tenten die worden gebruikt. De verdachten worden behandeld als terreurverdachten. Ze zijn tussen de 40 en 50 jaar en zouden uit rechtsextremistische hoek komen. Zuid-Afrikaanse media melden dat een van de verdachten een bekentenis heeft afgelegd. Bij een bomaanslag op een drukke markt in het noorden van Pakistan zijn zeker 17 mensen omgekomen. 45 mensen raakten zwaar gewond. Tegenover de markt was het kantoor van een regionale politicus gevestigd. Vermoedelijk was dat het doelwit van de aanslag. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In het noordwesten van Pakistan zijn verschillende militante groeperingen actief, waaronder de Taliban. De code die gevonden is aan de, aan de restanten van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog is gekraakt, melden Canadese onderzoekers. Dat staat allemaal in de Britse krant The Telegraph briefje zou informatie bevatten over verplaatsingen van Duitse tanks en militairen in Normandië. De code werd in 1982 gevonden aan de restanten van een postduif en een Engelse schoorsteen. Tot vorige maand had niemand zich om die code bekommerd. Het weer bewolkt in hier en daar buien. Temperatuur rond 7 graden. Bij matige zuidwestenwind. Morgen komen opnieuw buien voor, maar in de loop van de dag wordt het steeds meer droog. Op steeds meer plaatsen bedoel ik. Morgen maximaal temperaturen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A12 tussen Utrecht en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 We changed our world, waiting for it all to end. It's such a shame. But who's to blame when two worlds drift apart? We used to sit around the fire, whisper words the world outside would make no claim to hear. But now we talk an octave higher in droning tones that don't relate at all to yesteryear. We changed our world, waiting for it all to end explain when two worlds drift apart. Do you remember we were 17? We took a boat out for an hour. But we preferred the greenery to the scenery of the sea. And tied up in some cozy coat harbor lights appeared across the bay. Remember, remember. Into love and out of mind. A poet claimed that loving you is only made me blind. love is really crystal clear. It's only when you need someone the clouds will soon appear. We changed our world, waiting for it all to end. It's such a shame. But who's to blame when two worlds drift apart? was the cure for all the hard times that we knew. But we forgot to feed the fire, let it all burn down. Warmth returns to cold and poison into pain. It's such a shame. But who's to blame when two worlds drift? Dit is eh, Henny van Petergem, CFM Zandvoort en het programma in Zandvoortse Zaken. Ik spreek vandaag met Lisa Hanaset van schoonheidssalon Lisa. En jij heet zelf ook Lisa. Ja. <laughs> ja, Makkelijker kan het niet. <laughs> En eh, Lisa, hoe lang ben je al in Zandvoort? Eh, hoe lang ik woon in Zandvoort? Ja, over, eh, wij wonen hier nu iets van 14 jaar, 14 à 15 jaar. Ja, wat leuk. Ja. En je bent ook geboren in eh, Nederland? Eh, nee, ik ben in Indonesië geboren. Oh, wat leuk. Dus oorspronkelijk kom ik ook niet echt uit Zandvoort. Eh, ik, ik, woon in Zandam mhm. en mijn man woonde in Rotterdam. Mhm. En we zijn toen in Zandvoort komen wonen. Ja, en je hebt de schoonheidssalon. Hoe lang heb je de schoonheidssalon al? een jaar of acht in augustus. ja. En hoe ben je daartoe gekomen om schoonheidsspecialiste te worden? Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Toen ik uh, jong meisje was, ehm, kwam mijn moeder thuis en eh, mijn zussen heel enthousiast en blij van... Eh, ja, we komen net van de schoonheidsspecialisten vandaan. En ze hadden zo'n leuke ervaring gehad. En ze waren helemaal opgepakt, blij. En ik dacht zoiets van, ik was zelf nog een heel jong meisje, een jaar of tien of zo. En toen ben je dus eh, gaan interesseren. Ben je zelf toen ook naar een, een eh, gegaan om te kijken hoe het was? Of ben je toen meteen de opleiding gaan doen? Ik, eh, nou, ik ben niet meteen de opleiding gaan doen. Ik, het heeft best nog wel heel lang geduurd. Ik heb eerst van alles en nog wat gedaan. Maar uiteindelijk, ja, het borrelde dan toch nog steeds hè, in je Ja, ik vond het leuk. Ja. ja. En ik dacht van, nou, ik moet nu gewoon gaan doen. En ik ben ehm, toen de opleiding gaan doen. En, ja, en ik ben ook meteen voor mezelf begonnen. Ja, wat goed. Ja, het is wel heel leuk, hè? En, en eh, wat leer je allemaal op zo'n opleiding? Wat vond je het leukste? Je krijgt een stukje theorie, een stukje praktijk. Mhm. Eh, zo'n opleiding, dat duurt eh, drie jaar. Ik heb die opleiding bij een Haarlemse academie gedaan. Volgens mij zitten ze... Ik weet niet of ze nog steeds in woestgeest zitten. Maar dat is een opleiding van drie jaar. En dan leer je dus inderdaad... nou ja, hoe eh, hoe zit de huid in elkaar. En eh, je krijgt ook anatomie, fysiologie. Dat is allemaal best wel breed. Ja, best wel interessant ook. Je leert eigenlijk dus van alles over de huid. Ja. En de conditie van de huid. Wat voor soort huidtypes er zijn of iets. Ja, ja. Eh, dus een stukje praktijk en een stukje theorie. En daarnaast heb ik ook de pedicure erbij gedaan. Oh, kijk ja. ja. En, en toen ik klaar was met die opleiding, ben ik ook meteen visagieopleiding gaan doen en mhm. permanente, permanente make-up. Oh, dus je hebt heel veel verschillende opleidingen nog gedaan. ja, eh, het, het, het, ehm, als je met één ding bezig bent, dan eh, wil je steeds meer eh, dingen gaan doen. Hè? En ja. dat zijn toch ook dingen die me altijd wel interesseren. En dan is het leuk als je daar je vak van maakt. Ja, ja wat geweldig. Hobby, werk van maakt, ja. En dat is wel heel leuk om te horen. En eh, het, eh, het praktijkadres, waar kunnen we jou vinden? Eh, dat is op de dokter C.A. Gerkenstraat 119. Oké, ja. ja. En heb je ook een e-mailadres of een telefoonnummer voor ons, dat we je kunnen bereiken? telefoonnummer is 023 57 Ik sta ook in de Gouden Gids of telefoonboek. Dat, daar kun je me ook vinden. Ja, dat is goed om te weten. Dan kunnen we dat makkelijk opzoeken. En het heet Schoonheidssalon Lisa? Ja. Oké, ja. Ik ben drie eh, dagen eh, eh, geopend. Van maandag, dinsdag en woensdag. Oké. Nou, dat is mooi. Dat is heel goed om te weten. En kan je nog iets meer vertellen over de behandelingen die je hebt? Ja, ik heb drie verschillende soorten behandelingen basisgezichtsbehandeling, eh, ehm, klassieke behandeling en eh, luxe behandeling. Bij de basis gaat het meer om het reinigen van, eh, van je gezicht. En bij de andere twee, ja, daar zitten er altijd weer extra dingen erbij. Bijvoorbeeld gezichtsmassage of je gebruikt extra duurdere maskers. Ik werk trouwens met het product Payot. Dat oh is een Frans merk. Mhm dat is wel heel bekend, hè? Ja, inderdaad. dat, is ook, eh, dat was voor mij makkelijk om te kiezen. Want je mhm. ziet op een gegeven moment de bomen door het bos niet meer. Je hebt zoveel producten. Ja, welke moet je gebruiken, denk ik altijd. Ja, <laughs> inderdaad. En eh, dat merk is eh, al een oud merk. Bekend oud merk. En mijn moeder en mijn zusters, die waren daar heel erg tevreden mee. En dan praat je erover met mensen. En dan vraag je dus, ken je dat merk? Ja, Pajo, dat eh, ken ik. En ja, goed, ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen over. Dus ik dacht, nou, ik ga voor Pajo. Ja, wat goed. En uh, daar heb je allemaal positieve verhalen over. Wat voor producten heb je daar allemaal van? Eh, ik, ik, ken de nacht- en de dagcreme, maar jij hebt waarschijnlijk nog veel meer. Zie ik hier al die potjes en zo ja. staan. Inderdaad, bij jou um, ehm, kan je alle kanten op. Je hebt voor onzuivere huid, je hebt voor gestreste huid, en eh, het is best wel eh, heel breed. Eh, dus je hebt heel veel keuzes. Ja, heel veel mogelijkheden ja. daar. Dus bij elke huidtype heb je een bepaalde speciale voeding, zeg maar. Ja, je hebt... je, nou, als je hier binnenkomt, dan doen we eerst een intake. Gaan we kijken mhm. van wat heeft je huid nodig. We kijken niet zozeer van eerst of het droog of gecombineerd of vet is, maar we kijken van wat heeft je huid nodig? Heeft je, moet je huid een oppepper eh, krijgen of heeft je huid meer, moet je huid gehydrateerd worden? Dus daar gaan we naar kijken. En dan eh, kijken we van eh, wat voor soort type huid je hebt, droog of vet. Mm. En daarop stammen je eigenlijk de producten dan af, hè? Ja. Mooi, ja. ja. Nou, wat goed. En, ja, dus is één behandeling genoeg? Of eh, heb je mensen die regelmatig komen? En hoe vaak dan? Ja, in principe komen de mensen één keer in de zes weken. Okay. En eh, uiteraard is het, eh, het is geen verkooppraatje of zo. Maar thuis zou het wel handig zijn als je dat ook zelf gaat doen. Dus ja. dat gebruiken wat je in de salon gebruikt, ja. Dus eigenlijk voor elke dag moet je een dagcreme en zo smeren, toch? Ja, precies, ja. ja. ik zeg maar altijd, een auto moet je ook onderhouden. Ja, dat is wel. En eh, laat staan je eigen lichaam, ja. dat heel goed. Moet je ook blijven onderhouden. Ja, dat het een dagelijks gewoonte wordt om de dagcreme en de nachtcreme en de remover en alle volgordes en zo. Ja, ja, ja, ja. En je hebt ook eh, make-upjes, uh, eh, nagellak zie ik zo. Dus je doet ook de nagels van de mensen als ze dat eh, willen. Ja, pedicure doe ik, manicure. Ik mm. doe geen gel nagels of dat oh, niet. het is puur een verzorging van de nagels. Ja. En, kan je vertellen van hoe, lang duurt een behandeling en wat gebeurt er dan? Ja, je hebt verschillende soorten behandelingen. Je hebt eentje van een half uur. Dat is dus de basisbehandeling. en je hebt mhm. ook eentje van een uur of anderhalf uur. Het hangt er maar vanaf uh, waar je behoefte aan hebt. Ja, oh, Welke behandeling je neemt. Als het gaat om de gezichtsbehandelingen. Maar een pedicure, dat duurt zoiets van een uur. Mhm. En eh, permanente make-up, ja, dat, daar neem ik heel graag de tijd voor. Want dat is iets, dat moet je rustig aandoen. En eh, de juiste kleur nemen, de juiste vorm van je wenkbrauwen, de ogen. Wat is permanente make-up? Is het een soort laagje verf? Ja. Kan ik het zo zeggen? Permanente make-up, dat is, ja, ehm, je zou kunnen zeggen dat je uh, tatoeëert, maar dan niet heel diep. Eh, het, bijvoorbeeld voor je wenkbrauwen, dat gaat bijvoorbeeld na twee à drie jaar alweer vager worden. Mhm. Dus dan moet je dat nog een keer overdoen. Ja, een soort tattoo op je... Ja. En dat gaat alleen om het lijntje of gaat het om de, de, de boven? Ja, eh, eyeliner kun je opzetten en wingbrauwen. Oh, dat kan allemaal. Dat wist ik niet. Ja. ja. Oh, dat is nog een techniek apart dan, ja, denk ik zo. Eh, ja, <laughs> ja. En het dat, dat, ja, het is gewoon geweldig dat er zoiets eh, bestaat. Mm. Het maakt je, ja, eh, leven toch wel makkelijker. Het is misschien een beetje overdreven gezegd, maar het, is, eh, het maakt je leven wel makkelijker. Je eh, ik heb bijvoorbeeld contactlenzen en ik had altijd heel erg last van uh, ja, oogpadlood dat doorloopt. Nou, dat, dat zal ik, daar, daar zal ik geen last meer van hebben. Nee, oh ja. ja. dat is wel ideaal dan. Ja, dan blijft altijd dat lijntje zitten. En je hoeft het niet elke dag op te brengen. Nee, precies. Dat scheelt je toch weer tijd in de ochtend ja. ook. <laughs> Ja, dat is <laughs> waar. Ja. zeker als je altijd representatief eruit moet zien, bepaalde mensen voor tv of zo. Lijkt me dat wel handig om dat zo te hebben. Ja. En eh, het is zo... Ehm, eh, het, iedereen kan het doen, eh, of laten doen. Ik heb bij een vrouw gedaan van 81 jaar. Dat is, ja, dat is super. Ja, wat handig. Ja. En, en kan je nog iets vertellen over de nagelproducten? Of, of eh, hoe je dat doet met de pedicurebehandeling? Ja, eh, goed, mensen kunnen hier eh, terecht als ze problemen hebben, maar ook gewoon voor het verzorgen van de nagels. Ja. Ehm, als je last hebt van eelt of likdoorns of wat dan ook, dan kun je hier terecht. En um, je, het ik ben een, ongeveer een drie kwartier bezig tot een uur. En daarna krijg je een lichte voetmassage. Oh ja, oh, dat is ook wel lekker. Met het merk Gaywall, <laughs> ja. Ja, oh, dat is een bekend merk ook, hè? Van de voetproducten ja. Gaywall. lobten Gott in seinem Tempel, der hier einst gestanden hat. Statt der Freude, statt der Taufe. Kirchen. Tausend Tore, tausend Kirchen, Synagogen und Moscheen. Tausend Klänge, tausend Düfte und Gesichter tausendfach. Doch dazwischen tausend Mauern macht die Gültig auf. Stadt der Freude, Henny van Petergem in Zandvoortse Zaken van CFM Radio. En ik spreek vandaag met Lisa Hanazet. En we zijn hier in schoonheidssalon Lisa. En we hadden het net over eh, de behandelingen. En eh, welke behandeling vind je zelf het leukst om te doen? Ehm, in principe maakt het mij niet zoveel uit, denk ik. Ik vind eh, wat mij gewoon goed gevoel geeft, is dat als mensen blij zijn. Blij de deur uitgaan. Of het nou gaat om je voeten of je gezicht. Eh, je doet iets en, eh, en daardoor zijn de klanten dan ook blij. Ja, natuurlijk. Ja, dat is leuk om te kunnen doen. Eh, we hebben allerlei soorten behandelingen, ontdekt Hè? En de behandelingen die, jij uitvoert zijn, dacht ik, de basisgezichtsbehandelingen, de klassieke gezichtsbehandeling en de luxe gezichtsbehandeling. Kan je misschien een beetje vertellen ja. Van eh, wat het precies eh, inhoudt. Wat doe je dan bij de basisgezichtsbehandeling bijvoorbeeld als ik kom? Eh, wat ga je dan met me doen? Ja, nou een basisgezichtsbehandeling dat is een, een korte behandeling. Ehm, je begint, om, je begin is de huid te reinigen en daar gaat het ook eigenlijk meer om hier. Ja. Je, je reinigt je huid, <clears throat> dat doe je door middel van met scrubben of pielen. Eh, je maakt als het ware eh, je huid eh, schoon met een product wat... ik weet niet of je dat kent, het heeft korreltjes, maar ja, sommige ja, peeling heeft... ja. ja, dat kan je er overheen doen, hè? Ja, en dat, dat scrub als het ware de, op, de opperhuid. Dus hmm. Dus bovenste laag. Daardoor krijg je een mooie glans weer in je ah, gezicht. Ja. En, ehm, en je haalt peeling, dat is dan met die korreltjes? Dat is de dus scrubben, ja. Oh, ja. En daarna krijg je masker en eh, tijdens het eh, masker krijg je een massage in je, eh, voor je armen. En oh, dat doe je ook, de hals en de armen erbij misschien. Oh, wat goed. Ja, dus je doet ook een stukje massage erbij. Dat is ook wel prettig natuurlijk. dat vinden de mensen wel relaxend. Zeker? Ja, heerlijk. Ik kom uit Indonesië en <laughs> masseren, dat, is, eh, dat wordt, je, wat wordt net een paplepel, hè? Zeg, zo zeg je dat Ja, dat leer je eh, allemaal ja, eh, <laughs> Dat leer je thuis als het ware. Ja. En dus oh. dat doe je ook, ja, het is ook een soort natuurtalent toch wel. Oh, wat Ja. dat hoort erbij. Mm <laughs> En de, de, heb je nog de klassieke behandeling. Wat, wat is er anders bij de basis en de klassieke behandeling? Is het eh, uitgebreider misschien? Ja, langer? inderdaad. Hier, eh, bij de klassieke gezichtsbehandeling krijg je eh, gezichtsmassage erbij. En bij de luxe gezichtsbehandeling krijg je wat ja, duurdere maskers toch wel. Ah. En dan hier word je ook erbij opgemaakt. Oh, leuk. En je gebruikt ook extra werkstoffen. Dat eh, komt er allemaal extra bij. Ja. En vandaar dat je ook langer bezig bent eigenlijk. Mm -hmm. Wat goed. Met de behandeling. Dan komen er allerlei dingen bij, hè? Ik, ik zag zo'n apparaat, een, heet dat een koeldampapparaat? Wat, wat, doet dat? Ja, dat eh, kalmeert als het ware je, je huid nadat je van alles eh, en nog wat gedaan hebt met je huid. Dat kalmeert en het hydrateert ook de, de huid. Okay. Ik krijg een soort koeldamp, eh, ja, koeldampapparaat, zo heet het ook, ja. <laughs> Ja, het tegenovergestelde van uh, stoma. Ja, het is weer een hete lucht. Je meestal zo'n hete lucht ja, behandeling. dat maakt dat je huid wat eh, week en zachter wordt en dat, mm dan gaan daardoor de poriën open. Dus hè, kan je makkelijker wat onevenheden eruit Oh ja, dus eerst is het warmte en dan later die koelt en dan wordt het weer rustig, zeg maar, de huid. Ja, en is het zo dat eh, iedereen een, eh, soort huid heeft? Of is dat totaal verschillend? Heeft dat ook met, met eh, hè, zoals jij van Indonesië komt en ik echt een Zandvoortse van, van Nederland. Heb je dan een totaal ander soort huidtype ook in het gezicht? ja, uiteraard iedereen heeft een andere soort huidtype. Uh, Aziaten hebben dan toch ietsje andere huid dan... blanke mensen of, of mannen en vrouwen. Die ene huid is wat dikker en of dunner. En daar, heb je ook speciale behandelingen op, op af, kan je op afstemmen, zeg maar dan. Ja, we kijken sowieso van wat heeft je huid uh, nodig. Ja. Eh, want eh, je huid heeft niet constant dezelfde conditie. Dus de ene mm. keer eh, heb, moet je huid gehydrateerd worden, andere keer moet het weer opgepept worden. Of andere keer ehm, heb je meer last van... Ja, van, van acne of zo. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat, hormonen spelen natuurlijk echt ehm, en daar ga je dan allemaal precies naar kijken voor die persoon, specifiek. Wat heeft die eh, persoon, die huid van die persoon nodig? Ja, hè? ja een intake doen we dan eerst. Oh ja, ja, En dan weet je exact van hoe kan je daarop afstemmen. Ja. Nou, wat goed om te weten. Kan je nog eh, misschien wat je, gegevens geven? Je adres nogmaals? Ik zit eh, aan de dokter C.A. Gerkenstraat, 119. telefoonnummer 023 15459. Ja, dankjewel. We doen nog een eh, rondje in de zaak. Dus we lopen even langs wat we allemaal zien. Ik zie hier bijvoorbeeld allemaal diploma's hangen, hè, wat je al vertelde, van allerlei verschillende opleidingen. En eh, dat is eh, wel heel leuk om te zien. De, de, de pedicure inderdaad en de schoonheidsverzorging. En schoonheidsspecialisten ja, je doet dat niet allemaal tegelijk, maar soms na een jaar of een half jaar nog eh, weer eh, een andere eh, erbij. De schoonheidsopleiding heb ik wel in één keer gedaan met uh, pedicure. Hmm. Alleen permanente make-up heb ik later gedaan. Oh ja. En heb ik ook bij het begin gedaan. Ja, van de opleiding. Hmm. En... Ehm, ja, dit is dan bijvoorbeeld een stoomapparaat. Oh ja, ja, wat interessant hè. Ja, zone heet het dan, stoomapparaat. Oh ja, dat komt ook. Waardoor je huid zachter, eh, eh, weken wordt. Mhm. En dit is een eh, apparaat om, om ja, voor de pedicure dus. Ja, voor deze ja. En een harsapparaat. En nou ja... Dat is voor de snorretjes geloof ja, ik hè? <laughs> ja, inderdaad. Nou ja, zoals je kan zien is de kamer zeg maar een beetje strak eh, ingericht, maar toch ook wel weer warm. Want ik heb geprobeerd om strak en, eh, en eh, klassiek bij elkaar, met elkaar ja, te combineren. Ja, is een leuke combinatie geworden, moet ik zeggen. Heel leuke meubels Dat is een tafel uit Indonesië en oh, het plafond. Ja. oh ja. ja. Ja, en het plafond heb je ook Indonesische dingen gedaan. Nee, ja, Leuk. En dan dit, eh, dat de kasten weer heel strak en wit, ja, mooi. En een geweldige stoel, hè? Die ja, neer en, eh, een stoel, een geweldige stoel heb je nodig. Want ja, je moet toch ook wel om jezelf eh, geven. Het, gaat wel, hè, als je de hele dag moet werken, dan wil je wel mm. goed kunnen zitten. En die deze stoel die kan dan omhoog, omlaag, kan alle kanten op. Ja, dat is natuurlijk voor jou, als, als eh, dat je de mensen behandelt, heel prettig. En ook voor de mensen zelf, daar zitten ze dus heel relaxed op, hè? Ja. En dan kunnen die voeten omhoog natuurlijk, als je de pedicurebehandeling doet. En lekker liggend eh, voor de gezichtsbehandeling. Nou, wat leuk. Dankjewel voor deze rondleiding. Nou, Lisa, hartelijk bedankt voor dit interview. En eh, nou, heel veel plezier met klanten. Ja, hartstikke bedankt ook voor jullie komst. Ja, niet te danken hoor. En adir ka Adonai Ve'en baruch keven amram En gedola kadora Ve'en degolim Yisrael pi el, mi pi el Yevorach Yisrael pi el, mi pi el Yevorach kol Yisrael En hadur ka Adonai ואין ותיק כבן אמרם, אין זעקה כתורה, ואין חכמים כישראל, מפי אל מפי אל, יבורך ישראל, מפי אל מפי מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והי... behind the veil of what is seen, the natural eye. A great event is being prepared. A war and a wedding feast will have their place in time. Soon and not yet is the word that the watchman gives as he strains his eyes through the darkness of the night mist. He can sense that just beyond the horizon, a great brightness is preparing to break forth. Arise, you sleepers. Shake off your slumber, he calls. Come and fill your lamp with fresh oil. Trim your wick. Cry out in the streets and do not let your voice be silent. For the coming of the great king is at hand. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Only wait for the Lord. Be strong and of a good courage, and wait for the Lord. be no peace in the nights until the Lord makes Jerusalem a praise. He has sworn it by his strength. night, something's already birthed. Tabernacle is rising. up watchmen out of every nation. Raise up those who will stand unafraid in the night hour, who will give no sleep to their eyes, no peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah. and so blow a shofar in Zion? Sound the alarm on my holy mountain, says the Lord, for the day of the Lord is at hand. is ons genade. Licht over ons uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in overvloed ver. ZFM wenst jullie...